Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De PvdA uitspraken over de multiculturele samenleving. Blok had op een besloten bijeenkomst onder meer gezegd... dat mensen uit verschillende culturen niet vreedzaam kunnen samenleven. PvdA-kamerlid Ploemen noemt de uitleg die Blok gisteren gaf... volstrekt onvoldoende en wil daarom meteen een debat. Het is de vraag of ze haar zin krijgt. Andere oppositiepartijen vinden een debat na het zomerreces voldoende. De regeringspartijen nemen genoegen met de uitleg van de minister. In België komt het vliegverkeer weer op gang na een storing bij de luchtverkeersleiding. Door de storing konden er geen toestellen starten en landen. Het Belgische luchtruim werd tot een hoogte van 7500 meter ontruimd. Inkomende vliegtuigen moesten uitwijken naar andere luchthavens, zoals Schiphol. De veiligheid is volgens de Belgische luchtverkeersleiding niet in gevaar geweest. Inmiddels kunnen er weer vliegtuigen starten en landen in België, maar wel met grote tussenpozen. De straffen voor ernstige bedreiging van journalisten moeten omhoog. Dat hebben de organisaties van journalisten en hoofdredacteuren afgesproken met de politie en het OM. Ze zeggen dat journalisten te maken krijgen met steeds zwaardere intimidatie en dat die zaken daarom hoge prioriteit moeten krijgen. Het OM wil ook hogere straffen eisen bij geweld tegen journalisten. De twaalfde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Brit Geraint Thomas. De rit naar de Alpe d'Huez werd lange tijd gedomineerd door Steven Kruiswijk... die zo'n 70 kilometer alleen aan kop reed... maar een paar kilometer voor de finish door een groepje met favorieten werd achterhaald. Van die groep won gele truidrager Thomas de sprint. Tom Dumoulin werd tweede, voor Bardet en Froome. Kruiswijk werd op bijna een minuut derde, eh, tiende herstel.